Het weer bewolkt en regenachtig met een stevige zuidwestenwind. Vannacht harde regen en minima rond 6 graden. Morgenochtend even droog, smiddags weer buien en een harde wind. Het wordt 11 graden. Dit was het NOS. system The people Zie on a magic car whipping a whole new world, a new fantastic point of view.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 erg veel invloed heeft op het beleid van het kabinet... terwijl de PVV er zelf niet in zit. In het debat over de regeringsverklaring in de Tweede Kamer... zei PvdA-leider Cohen dat Wilders aan de touwtjes trekt. D66-voorman Pechtold sprak over macht zonder verantwoordelijkheid. Wilders zelf beschouwt het kabinet Rutte als het licht aan het einde van de tunnel. Hij noemde het kabinet het meest rechtse aller tijden... Wilders riep premier Rutte op te bekijken of de grondwet zo kan worden veranderd... dat de koningin niet langer deel uitmaakt van de regering. Doet het kabinet dat niet, dan komt de PVV zelf met een initiatiefvoorstel. In Vlaardingen zijn twee inzittenden van een auto beschoten vanuit een andere auto. De slachtoffers botsten daarna tegen een flatgebouw. Ze zijn opgenomen in het ziekenhuis en hebben in ieder geval schotwonden. De daders gingen er vandoor. Een man die stond te kijken toen het gebeurde is opgepakt. De politie van Vlaardingen denkt dat hij betrokken is bij de schietpartij. In het centrum van Haarlem woedt een grote brand in een ondergrondse parkeergarage. Voor zover bekend zijn er geen gewonden, maar er is wel veel rookontwikkeling. Twee theaters en verschillende horecagelegenheden in de buurt zijn ontruimd. De brand woedt op de tweede verdieping van de parkeergarage. De Haarlemse brandweer gaat de garage niet meer in omdat het te heet is... Op de verdieping waar de brand woedt stonden waarschijnlijk tientallen auto's. In de Eredivisie voetbal zijn vanavond twee wedstrijden gespeeld. Roda JC speelde in Kerkrade met 1-1 gelijk tegen NEC... en in Almelo won Heracles vanavond met 4-1 van NA.